Ook kunnen ze er zonder werkvergunning aan de slag... en makkelijker een verblijfsvergunning krijgen. De nieuwe regeling geldt voor mensen die in Suriname zijn geboren... of van wie een ouder of een grootouder uit het land afkomstig is. De Amerikaanse militair Bo Burgdal, die vijf jaar lang werd vastgehouden door de Taliban in Afghanistan, keert morgen terug naar zijn vaderland. Hij gaat naar een militair ziekenhuis in Texas voor verdere behandeling. De afgelopen tijd werd de sergeant behandeld op een Amerikaanse basis in Duitsland, waar hij na zijn vrijlating eind mei naartoe werd gebracht. Burgdal is in eigen land omstreden. Sommige militairen die met hem dienden in Afghanistan zeggen dat Burgdal een deserteur is. In Terneuzen is vanavond enige tijd een school ontruimd geweest na een bommelding. Het gaat om Scalda, een school voor middelbaar beroepsonderwijs. Op de school was een diploma-uitreiking aan de gang. Er waren ongeveer 150 mensen aanwezig. De bommelding kwam kort na half acht binnen en rond negen uur gaven specialisten van de politie de school weer vrij. De Nederlandse hockeysters hebben op het WK in Den Haag de finale bereikt. In de halve eindstrijd was Oranje met 4-0 veel te sterk voor Argentinië. Nederland speelt zaterdag in de finale tegen Australië dat de VS op shootouts versloeg. Het is de elfde keer dat de hockeyvrouwen de finale weten te bereiken en zes keer won Oranje goud. Het weer vannacht daalt de temperatuur tot rond 10 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later op de dag neemt vanuit het noorden de bewolking toe tot 18 tot 23 graden. Morgenavond tot en met zaterdagochtend kan een bui vallen, de rest van het weekend geregeld zon. Dit was het NOS Journal. Tussen app en vloed live. Donderdagavond. Tussen de klok van 10 en 12 uur. Live gepresenteerd door Charles Duijf. tussen app en vloed. Vanavond tot 12 uur heerlijke muziek. Ik ga meteen beginnen met een eh, mooi verzoekje. Want er is iemand jarig in Haarlem, jawel. Mevrouw Velding is jarig. De moeder van eh, Helene Velding. En ik weet dat ze eh, dat vandaag ook volop aan het vier is. En voor haar speciaal het volgende nummer. speciaal mevrouw eh, Velding, die jarig is in Haarlem. Het mooie nummer Mama van natuurlijk niemand minder dan Dave Barry. En nog van harte gefeliciteerd met uw verjaardag natuurlijk. Hè? These arms are mine. Redding, die had u natuurlijk ongetwijfeld herkend. Zou u koning willen zijn of koningin? Nou, de White Plains die hebben daar een eh, bepaalde fantasie over.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 Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't. Bill Withers met uh, Ain't No Sunshine. Prachtig nummer. We gaan genieten van eh, een eh, nummer waarin een echte hobo wordt bespeeld door de Honeybus. Nou, dan weet u misschien al waar ik het over heb. I Can't Let Maggie Go. U luistert naar Tussen App en Vloed bij ZFM Zandvoort. U luistert altijd nog naar Tussen App en Vloed bij ZFM Zandvoort. Keith Whitley, zegt er dat iets? Eigenlijk een beetje een countryzanger. Hij heeft wel hele mooie nummers gemaakt, zoals bijvoorbeeld...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 was dat met eh, When You Say Nothing At All. Ook al eens een keer op tussen cd gezet door uh, Ronan Keaton. die kennen we dan weer van Boyzone met nummers als eh, No Matter What. Ja, luisteraars. ZFM Zandvoort tussen app en vloed. Op de donderdagavond tussen 10 en 12. Ook op de avonden dat er gevoetbald wordt. <laughs> Ja, er zullen ongetwijfeld mensen zijn die daar volop naar aan het kijken zijn. Maar ook een aantal mensen die helemaal niet van voetbal houden... en die gewoon van lekkere muziek houden. En dan ga ik er maar vanuit. Ik heb wat moois voor u meegenomen van de Beatles. hoopt toch niet als dat eh, bij u het geval is. Dat u al eh, half in slaap valt. Dat is niet de bedoeling natuurlijk. Want u moet gewoon eh, tot een uur of twaalf naar mij blijven luisteren. Want ik heb nog zoveel mooie muziek meegenomen. Wat dacht u van Neil Diamond met Play Me? morning and I was nighttime. I one day woke up to find her lying beside my bed. I softly said, Come take me for I've been lonely. though I'd done someone wrong somewhere, but I don't know where. I don't know where come lately. You are the sun, I am the moon. You are the words, I am the tune. Play me she sang to me, songs she brought to me, words that rang in me, rhyme that sprang from me, warm the night. And what was right became me. You are the sun, I am the moon are the words, I am the tune plainly. Of a grace would save me. You are the sun, I am the moon. You are the words, I am the tune. Play me. You are the sun, I am the moon. You are the words, I am the tune Misschien zit u wel te kijken naar de voetbal langs de lijn. Ik hoop dat u toch uh, tijd vrijmaakt voor tussen app en vloed. Want er zijn zulke mooie nummers, mensen. Zulke mooie nummers. Nou, als u mij vergeten bent, ik heb u al onthouden. I remember you. I remember you. You're the one who I remember you. You're the one who said. Garfunkel was dat. I remember you. Leuk dat je luistert. Heel leuk dat u luistert, want ik heb nog veel meer voor u. Wat dacht u van deze? Een prachtig nummer gezongen door uh, The Chorus. En The Chorus, dat is natuurlijk een damesgroepje. U kent ze allemaal wel. Of u kent ze niet. <laughs> Nou, leert u ze nu kennen. Eh, en die zingen Forgiven, Not Forgotten. Oftewel, ik heb het je wel vergeven, maar vergeten ben ik het niet. eventje wel, maar vergeten doe ik het niet. Ja. De Chorus, mooie damesgroep. En eh, ze spelen nog meestal eh, semi-akoestisch ook. Dat wil zeggen, zonder al te veel versterking. En eh, allemaal met akoestische gitaren. Viool zit er vaak bij. Heerlijke muziek om, om naar te luisteren. The DJ accepts no responsibility for the next record. This is a request. Ja, een request, een verzoekje voor Tanja Koenders uit Zandvoort. En Tanja die vraagt om een oud nummer van Sandy Shaw. Want ze zegt, er is altijd wel iets wat mij aan jou herinnert. walk along the city streets you used to walk along with me. And every step I take recalls how much in love we used to be. Oh, how can I forget you when there is a When shadows fall, I pass a small cafe where we would dance at night. And I can't help recalling how it felt to kiss and hold you tight. Oh, how can I forget you? Ja, dat is altijd wel iets wat je, wat je te binnen schiet. Eh, waardoor je iemand eh, zomaar herinnert. Ladies and gentlemen. Yes. Welcome to the tunnel. I'm your DJ. By the time I get to feel she'll be rising. She'll find the note I left hanging on her door. She'll laugh when she reads the part that says I'm leaving. Cause I've left that girl so many times before. By the time I make Albuquerque, she'll be working. She'll probably stop at lunch and give me a call. Time I Get to Venus werd gezongen. Werd mooi gezongen, moet ik zeggen, door eh, Glenn Campbell. The Sentimental Lady. Wie zou het nou mooier kunnen zingen dan Bob Welsh? Julia Newton was dat met eh, Angel of the Morning. En ik kijk op mijn klokje, luisteraars. Scheiden nou mee hè? Weet je mee nou? Nee, ik scheid er nog niet mee uit. Maar ik moet wel eventjes eh, eh, onderbreken voor reclame, nieuwse reclame. En ik heb Wilke Albert, hier op Facebook die, naar reageert... naar aanleiding van een foto die ik haar opgestuurd heb. Wat leuk, Wilke, dat je ook eventjes zo attent bent om te reageren. En dat kan er niet omheen, hè. Daar komt die. Willeke samen met eh, Karin Bloemen met het prachtige nummer telkens weer uit eh, de film Rode Zien. Daar sluit ik het eerste uur van eh, Tussen App en Vloed mee af, luisteraars. En dit is uh, ZFM Zandvoort. Telkens weer haal ik me in mijn hoofd dat ik die hemel krijg die me wordt beloofd. Telkens weer wordt het blauw weer grauw, sta ik teleurgesteld buiten in de kou.